Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Heeft last van de concurrentie van onder meer Jumbo en Lidl... blijkt uit de kwartaalcijfers van moederbedrijf Ahold. De winst van Ahold daalde afgelopen kwartaal van 206 naar 147 miljoen euro. De omzet daalde ruim 4 naar 7,4 miljard. Ahold-topman Dick Boer spreekt van een lastig concurrentieklimaat. Klanten van Albert Heijn geven minder uit en AH profiteerde ook niet van het WK voetbal. De Rabobankgroep heeft afgelopen half jaar 1,1 miljard euro winst gemaakt, evenveel als een jaar geleden. De bank zegt te merken dat het economisch herstel doorzet. Toch waren er nog veel ondernemers die hun lening niet konden terugbetalen. Het zijn vooral ondernemers in de glastuinbouw, de industrie en de vastgoedsector. Rabobank zegt verder dat particulieren minder spaarden. Volgens de bank wordt een deel van het geld dat anders werd gespaard... nu gebruikt voor het aflossen van kredieten. Zo losten mensen extra af op hun hypotheek. In Israël is een video opgedoken waarop Hamas de verantwoordelijkheid lijkt op te eisen voor de ontvoering van en de moord op drie Israëlische tieners. Hun dood was een van de aanleidingen voor het militaire offensief in Gaza. Eerder prees Hamas de ontvoering, maar zei er niet verantwoordelijk voor te zijn. In de video is Hamas-prominent Arouri te horen die opschept over de rol van Hamas bij de actie. Een geheime operatie om Amerikaanse gijzelaars te bevrijden uit handen van de Islamitische Staat is eerder deze zomer mislukt. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Tientallen Amerikaanse commando's werden boven Syrië gedropt, maar konden de gijzelaars niet vinden. Het was de bedoeling om onder andere journalist James Foley te redden, de Amerikaan die door een IS-strijder is onthoofd. Het weer in het binnenland nevel en mist. Als die verdwijnen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandswaan Zwaan bij de ANWB. Op de A27 naar Breda staat file bij de brug bij Gorkum 2 kilometer.